Gert met het NOS-journaal. Politiebonden en de overheid hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de politie. De aangekondigde acties zijn van de baan. Er zat druk op de onderhandelingen omdat de politiebonden voor het hele weekend een landelijke staking hadden aangekondigd. En minister Grapperhaus had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden. Vanochtend waren de bonden en het ministerie het nog oneens over vervroegde uittreding van politiemensen en vermindering van de werkdruk. Dadelijk wordt het principeakkoord toegelicht op een persconferentie. In Roermond is vanochtend een scholier van 16 opgepakt... die met een vuurwapen en een bijl naar school was gegaan... vanwege een ruzie met een andere leerling. Er vielen geen gewonden. Volgens getuigen richtte hij het vuurwapen op docenten... en lost hij zowel binnen als buiten de school enkele schoten... zonder iemand te raken. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid bestrijdt het beeld... dat de medicijnfabrikant schetst over het vaccin voor meningokokken, type W... Hij zegt dat het vaccin niet eerder besteld had kunnen worden. Volgens de medicijnfabrikant was de overheid in 2016 ingelicht... over een toename van het aantal besmettingen... maar werd een jaar gewacht met het bestellen van vaccins. Slachtoffers van seksueel misbruik hebben kort gesproken met de Dalai Lama. Voor zover bekend is het voor het eerst dat de geestelijk leider slachtoffers spreekt over misbruik door boeddhistische leraren. Volgens de initiatiefnemer van het gesprek was het best moeizaam, maar zeker de moeite waard. Ze zegt dat de Dalai Lama een speciale bijeenkomst met wetenschappers over het onderwerp een zeer interessant idee vindt. De Filipijnen maken zich op voor de zware orkaan Mangut die morgen aan land komt. Honderdduizenden mensen moeten uitwijken naar veilig gebied. Het is een orkaan van de zwaarste categorie. Er zijn windstoten gemeten van 255 km per uur en er wordt veel regen verwacht. Het weer.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

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, love Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 smile. gave you style and gave you grace, and put a smile upon your go.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 感觉。 This is really great.